van de andere ex, jongens. Applausje voor de andere ex. Het volgende nummer gaat over vuilnisman zijn. voor mijn vriendin. well. Yeah, ganja time. This one is about my friend Donald Trump. I don't hate him, no. I change my opinion every hour. I say I hate racism, but I want white power. I say I want world peace, but I still make bombs fall like a shower. Muslims, black people, and atheists, I'll cage anyone who bugs my chemicals down? Is it because it keeps me breathing or makes me sleep at night? I feel so happy, I feel so sad, it gives me chills I never had. I can't get enough of it, I can't get enough of it. inclusief clipje. Gaat over een... Uh... in Parijs. Restaurants, terrassen willekeurig onder vuur genomen. Bijna een uur lang trokken terroristen gisteravond schietend door de stad. Het is het bloedigste geweld dat Parijs heeft getroffen sinds de Tweede Wereldoorlog. 129 doden, 352 gewonden en 99 mensen in het leven. La Belle Équipe restaurant, 19 people killed in an attack using assault rifles. At the same time, three men carrying weapons arrive at the Theatre, they enter the venue and open fire on concert goers. Police storm the building, killing one attacker. The other two detonate suicide bombs. At least 80 people are killed.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 You're drowning in pride, cause your faith, your inhumane faith, is proud of all your souls that died. Dankjewel. Deze single is vandaag uitgekomen. Zoek ons op op Facebook, Spotify, Bandcamp. En dank jullie wel voor het komen. Die reclame heb ik al gemaakt inmiddels op mijn Facebookpagina. Dus, eh, nou, dat als is jullie goed. niet onder de indruk zijn, dan weet ik het niet meer. Ik in ieder geval wel, in één woord, onwijs vet. Wat een onwijs mooi, eh, nou nee, niet mooi, bloedstollend einde van de set. Dit was Total Seclusion! En het bloedstollende, daar ben ik het dus volkomen eens. Ja. Zanger zei het al, eh, genoeg eh, te vinden op internet hierover. En waarschijnlijk ook het nummer met die clip erbij. check het allemaal nog na. Ehm, wij gaan zo dadelijk die gitaar eruit gooien. Maar ik zie hem nog niet, dus we gaan heel even het gordijn dicht doen. Kan de band even afbouwen. We zijn over niet al te lang. Als je een loodje hebt, kom even dichterbij. Want we gaan het hier weer aan die zijkant doen. Blijf in de buurt. Stay tuned. Nou, dat eh, laten we even voor wat het, eh, wat het is. Eh, nu weer even tijd voor onze eigen waar. Nou ja, dit is zeker bekend, want hier zit ene Simon Le Bon achter. En dat was eigenlijk ook de groep Duran Duran. Maar die hadden op een gegeven moment een soort sabbatjaar ingelast. en toen heette ze ineens Arcadia. Nummer wat eh, niet uh, veel gedaan heeft in Nederland, maar wel heel erg vet klinkt, is dit nummer uit de midden jaren 80, The Flame. Vengo de la tierra del fuego. Ten cuidado cuando llamas mi nombre. zijn van die dingen, die vergeet je gewoon je hele leven niet. En zeker niet eh, met dit eh, verhaal. Terwijl er een knopje van, eh, van dit schuifje ergens verdwenen is. Zal wel zo even onder het mengpaneel duiken. De Flame van de Arcadia. wat was dat ook alweer? Dat was een beetje een hobbybandje van Nick Rhodes. John Taylor en Simon Le Bon. En dat was in een periode dat die jongens schijnbaar nog een beetje overhoop lagen met een platenmaatschappij zat ook een kleine eh, ja, een knipoog in die clip. Eh, waarbij John Taylor op een gegeven moment wapperde met een soort eh, platencontract. Maar dat trapte Simon Le Bon dus kennelijk niet helemaal niet. Goed, weer gewoon muziek uit ons eigen landje. Zij was vorige week hier. En dan heb ik het over Tamara Woesterburg. Dit komt van de Colony en dat is de New York City Subway. The World Trade Center bound E train. The next and last stop is World Trade Center. Stand clear of the closing doors, please. Get your kicks on the de bouwers van, de, eh, van, het, eh, van de stage, de podium, die zijn nog niet helemaal klaar. Eh, want <laughs> ik, ik, ik, hoorde wat uh, gebrabbel op de achtergrond. Maar ik ga eens even kijken wat ze aan het doen zijn. Nou, de, daar is nog weinig activiteit, om het allemaal zo te zeggen. Dus is het wachten op de volgende band die gaat optreden. Dat is Tony Clifton. En Tony Clifton, dat is rauwe, rauwe meuk, om het allemaal zo te zeggen, uit, uit Velzen. Daar komen die jongens vandaan. Velzen eh, daar eh, houden ze zich op. Nou, en ze maken behoorlijk stevige muziek. Eigenlijk eh, in de richting van stoner. Dan, zo moet je het wel een beetje gaan omschrijven. zij zijn de winnaars van de, ehm, dacht ik, de tweede voorronde. Ja, de tweede voorronde van Dropback daar wordt. En eh, de band bestaat uit Mees Kamsma, Lenny Kamsma en Merlijn Breedland. En die Merlijn Breedland die heeft eh, wel meerdere bands uh, versleten in de cyclus van de Rob daar wordt. Zo was er ja, een, een band 13 Death Ray en dan nog wat. Daar heeft hij dus in meegedaan. En dan was er ook nog ehm, iets met, met vette <laughs> Dat was ook nog iets. Ik heb het niet helemaal paraat, kennis. Ehm, eh, Tender Chunks in Gravy. Dat was die andere band. En die band, daar eh, maakte hij ook nog deel uit. Eh, maar ineens dook hij ook op in deze band. En deze band, ja, deze Tony Clifton, dat, dat was toch wel duidelijk een, ja, een score... Wat, wat er op een gegeven moment bij de jury aan de hand was. Nou, ik hoor het achtergrondmuziekje al, dus ik geef het woord weer aan de heer Pepe Fischer. Ha! werd heel even uitgesteld. En dat siert onze heren van de techniek ook. Want er moest nog even het een en ander geregeld worden. Geef even een applausje voor die gasten zich de hele avond al uit de naad lopen te werken. Om alles lekker op rolletjes te laten lopen. Onze boys met de techniek. Kom maar, laat je voor. Right. En nu kunnen we dus echt verder. Lekker de tweede voorronde. Daar deden deze heren aan mee. En ze werden jurywinnaar daar. Ze wonnen de avond. En daarom staan ze hier en we hebben hier vanavond alleen maar winnaars natuurlijk. Dat hebben we al eerder gezegd. Wat zei de jury in het rapportje? Eén brok seks op het podium. Dit is zeker geen mislukte grap. Stiekem worden hier hele goede popsongs gespeeld. Deze holy moly ene, drie eenheid kan het verschoppen. Wat las ik in de bio van de boys? Even kijken hoor. Noem het pop, punk, garage, rock en roll, een zwetende jonge mannenrok. Het maakt niet uit. Daar gaat het niet om. Het gaat over drie gasten die willen zweten om je omver te schoppen en om je ver te rokken met één gedachte. Fanny, Vinny, fuck the world! Wow! Hier is Dank jullie wel. Next aan, baby. Heb je het allemaal een beetje naar jullie zin? Christopher. Are you ready to roll out, Merle? Als laatste nummer. allerlaatste nummer. Is het? we gaan er nog één doen hoor. Nice. of secret that's inside of you and never be untalked. Oh, baby, look at my future, oh, thing here, da da. It's better. About it, I wasn't even there. Well, nothing can get restored, nothing can get out. We're staying the same, that's what it's about. Oh, baby, look at my beautiful thing here, da da. It's better, it's taking control, oh, da da. We take the future, you get the best. dat waren ze, Tony Clifton. En eh, we laten even het eh, verhaal wat Peper eh, Pepe Fischer normaal gesproken doet... even een klein stukje achterwege. Want er is natuurlijk ook nog werk... wat nog gedraaid kan worden vanuit hier deze studio. En dat zullen we dan ook bij deze zeker gaan doen. En wat klaar staat is eigenlijk een band die ja, min of meer bezig was eh, het pad op te gaan van wat meer de alternative rock. Maar ze hebben gekozen toch eh, voor de wat electro-achtige eh, variant in de muziek. eerst hadden we Boy. maar goed, nu hebben ze I'll Be Juliet uitgebracht. En dat is het nummer wat je gaat horen tot aan het nieuws van 10 uur.